En ook waarschuwde hij dat er geen milities van buiten Tripoli naar de hoofdstad moeten komen. Het lukt momenteel niet om alle hulpgoederen die de samenwerkende hulporganisaties naar de Filipijnen hebben gestuurd het rampgebied in te krijgen. De ingevlogen spullen staan in vrachtwagens klaar om met een veerboot naar het getroffen eiland Leten gevaren te worden, maar in de havens loopt het vast. Volgens Henry van Egen, actievoorzitter van Giro 555, willen lokale vrachtwagenchauffeurs de overtocht niet maken. Ze zijn bang dat de voertuigen in de haven van aankomst beschadigd zullen raken of niet meer terug kunnen komen. De haven van Ormok op het eiland Lete is volgens een woordvoerder van Cordate ontregeld en chaotisch. Het Italiaanse Openbaar Ministerie is woedend op de Nederlandse politie top vanwege de verlaten arrestatie van een maffia-kopstuk in Nederland. Dat meldt onderzoeksprogramma Argos van de VPRO. Eind september werd een van de meest gevaarlijke leden van de Drangheta, Francesco Nirda, opgepakt in Nieuwegein. Hij was in eigen land veroordeeld tot levenslang voor moord. Nu blijkt dat de Italiaanse autoriteiten Nederland al maanden eerder hadden gevraagd deze man op te pakken. Italianen hebben een klacht ingediend. Participatiesamenleving is het woord van het jaar. Ruim een kwart van de bezoekers van het jaarlijkse congres van onze taal in Breda koos dit woord. Participatiesamenleving dook dit jaar op in de troonrede. Koning Willem-Alexander zei toen dat de klassieke verzorgingsstaat plaats moet maken voor een participatiesamenleving. Waarin iedereen wordt gevraagd zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. De woorden petitie en social basitas eindigden op een gedeelde tweede plaats.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 Tijd weer voor de hitlijst van Europa de Euro Breakdown, jaargang 23. Aflevering 46 van 15 eh, november 2013. In de lijst deze week vinden wij 18 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook 4 platen deze week natuurlijk niet gehaald hebben. 18 weken stonden ze in Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love. One Republic, If I Lose Myself stond er 17 weken in. Ook 17 weken Rihanna, David Guetta, Right Now en uh, eh, Daxa's It's You na 12 weken verdwenen. Snelste stijger van deze week in handen van Conor Maynard, Are You Crazy, 13 plaatsen winst. De snelste daler Rasmus vader Linus Norda, We Laugh, We Dance, We Cry. Zij zakken R 16. langs genoteerde plaat is deze week van Jake Miller. A Million Lives staat ondertussen alweer 19 weken in de lijst genoteerd. In die 19e week zakt hij wel, want vorige week stond hij nog op 33. Deze week terug te vinden op een nummertje 40 straks op 39, Katie Hudson. Zo werd zij in eerste instantie bekend in de Verenigde Staten als een gospelzangeres. Nu kennen we haar meer in de pop. Welke dame dat is, dat hoor je zometeen. We beginnen de lijst onderaan. A Million Lives, 19 weken alweer in de lijst terug te vinden.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 It was bold and underlined, please read was the title, followed by Jake, you are my idol. It said, and I quote, my name is Nikki and I used to be a dancer, until the doctor diagnosed me with cancer, so I said goodbye to all the hair on my head, and hello to my hospital bed, yeah. See, I was just a normal girl, it happened so fast, there were so many days that I thought would be my last, however the fight was tough and the battle was long, but I felt strong when I listened to singing your songs, you were always there for me. You held my heartbeat, you were my only friend, kept you on repeat. I thank God for you every single night, cause believe it or not, you saved my life. Yeah. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I have touched a million lives. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I, but I. The mailman knocked, said it was for me. Handed me a box, sent from Tennessee. Written on a tap. But Jake's eyes only. Inside was a journal and a letter that he wrote me. It said, My name is Dylan, I'm in seventh grade. I'm ridiculed and picked on almost every day. Yeah, they pushed me in the halls, in between my classes. Yesterday they took my books, then broke my glasses. I got no one to talk to, it's like I don't exist. Sometimes I wonder if I was gone, would I be missed? Let me tell you the real reason for this letter. You helped me through it all. You helped me feel better. Your words give me confidence. Your messages inspire me. You help me find my inner strength deep inside of me. Through all the bad times, you help me find the light. Believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. Met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I, but I, I was sitting at my table at dinner the other night when I noticed a little girl sitting to my right. She was looking at me like she knew me. I guess she did, cause then she walked right up to me and then she said, My name is Sammy, and I swear that I'm your biggest fan. I think she even had my name written on her hand. She said, Me and my brother used to listen to you every day until last year when he passed away. I'll never forget seeing my parents cry when they got the call saying that your son had died man, I wish that he was here now. You were his favorite. He had your mixtape, and he never stopped playing it. Your music gives me a feeling that I just can't describe. It's like I got my brother back and he's still alive. I pray for both of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces had a million lows and a million more highs No, I haven't made a million, but I've touched a million lives Met a million people, been a million places Shook a million hands, seen a million faces Had a million lows and a million more highs No, I haven't made a million, but I, but I Now let me turn the table and talk to you I had a dream, but you're the reason that it's coming true Yeah, I've had some dark days when the sun don't shine But you always reminded me that I would be fine Cause when no one else cared, you believed in my vision Now I got an army coming with me on my mission I thank God for all of you every single night. Cause believe it or not, you save my life. De langsgenoteerde plaats van deze week in handen van Jake Miller, A Million Lives. 19 weken ondertussen alweer, zak van 33 naar 40. En een plekje hoger vinden we de dame Katie Hudson. Althans, zo werd zij in eerste instantie bekend in de Verenigde Staten. Toen deze dat nog als uh, gospelzangeres. En om verwarringen eh, te voorkomen heeft ze de naam van haar moeder aangenomen toen ze de popmuziek inging. Toen werd het dus Katie Perry. Perry trouwde op 23 oktober 2010 met haar eh, toenmalige vriend, de komiek Russell Brand. Een huwelijk om van te smullen, maar ook eentje met ups en downs. Want in 2011 maakte Perry bekend dat ze er even tussenuit ging om tijd te maken voor haar manlief en haar relatie. Alleen dat heeft niet geholpen, want kort daarna gingen de twee dus alsnog uit elkaar. Zou deze plaat dan toch nog over de... Eh, haar ex-man gaan? Russell Brand? Dat is de vraag natuurlijk. Engage unconditionally. Katy Perry komt binnen op 39. Eh, Did I almost see what's really on the inside? in handen van Katy Perry. Unconditionally. Een van de snelle dalers van deze week, Rasmus vader Linus Norda. We Love, We Dance, We Cry. In de 11e week zakken zij namelijk van 22 naar 38. Bruno Mars met Treasure zakt 5 plaatsen van 32 naar 37. Hij doet dat in de 17e week. En op 36, de fans van One Direction zullen er vast heel veel voor over hebben... om een kijkje te mogen nemen in het persoonlijke leven van de bandleden. De videoclip van hun nieuwe hit Story of My Life die zorgt daar wel voor. De grote kamer hangt vol met foto's. Het zijn jeugdherinneringen van de bandleden. En ons de beurt ontwikkelt een van de leden een foto uit hun jeugd. Een herinnering die voor hen belangrijk is. Komt de foto tot leven wat weer tot mooie momenten lijkt. Die jongetjes die worden groot. Ook al zijn ze wereldberoemd, dat maakt niet uit. En dat is ook wat je in de clip terugziet. je hoort het ook wel terug in de muziek, want Story of My Life klinkt een stuk serieuzer dan de vorige Best Song Ever. Dat komt natuurlijk ook doordat dit een ballad is en het vorige gewoon een opzwepend liedje. ook de stemmen van de bandleden, dat klinkt gewoon dieper en volwassener. Op zich maakt dat de zangers op dit moment niet uit. Hun grootste zorg is namelijk om het record te breken van meest bekeken video binnen 24 uur. Deze titel is nu nog in handen van Wrecking Ball van Miley Cyrus. De clip werd namelijk in 24 eh, uur 19 miljoen keer bekeken. En One Direction staat nu op 9 miljoen. Nog 10 miljoen te gaan dus. Ik denk niet dat ze dat gaan halen.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 samenwerking tussen deze twee stond meer dan een half jaar in de Ultra Top 50. En zelfs één week daar op de eerste plaats. 5 november kwam trouwens het nieuwe album uit van Eminem. En zo hoor je jaren niks van hem. En zo komt hij iedere week met een nieuwe single. Radiostations wisten niet meer wat ze moesten doen. Moesten ze nou bij Berserk blijven voor Survival of voor Rap God. Maar het lijkt er toch op dat de Monster de beste papieren gaat hebben... om eh, de grote single te gaan worden van Eminem... samen met Rihanna, nieuw binnen op 34. Vorige week kwam deze binnen, James Arthur, de winnaar van de X Factor in de UK. You're nobody till somebody loves you. Deze week vier plaatsen omhoog naar 32.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 Do what I want, do what I want. Back at the club, taking shots, getting naughty. 30 deze week naar 31. Lady Gaga, R. Kelly, Do What You Want. En voordat wij naar de hoogste binnenkomen gaan op nummer 30... eerst even de nummers 40 tot en met 31. Zeven plaatsen verlies in de 19e week. Jake Miller, en Million Lives. Katy Perry, Unconditionally. Opnieuw binnen op 39. Eh, 16 plaatsen verlies in de 11e week van Rasmus Vader, Linus Norda... We Laugh, We Dance, We Cry... Bruno Mars, Thrasher, zakte 5 in de 17e week naar 37. En 36 kwam nieuw binnen One Direction, The Story of My Life. This Russell, all Robbie Williams, Going Crazy, 14 weken in de lijst, zak van 20 naar 35. En Eminem en Rihanna, The Monster, nieuw binnen op 34. Vier, nou, 14 plaatsen zelfs, van 19 zakken naar 33 in de 12e week. Jesse G, Big Sean en Dizzy Russell. Nu een single heet natuurlijk Wild. James Arthur, You're Nobody Till Somebody Love You kwam vorige week nieuw binnen op 36, deze week omhoog naar 32. En vorige week op 38, deze week op 31. Lady Gaga en R. Kelly, Do What You Want. En net al de hoogste binnenkomen vinden we op nummer 30... de Amerikaanse zanger en songwriter John Legend. En komt dus met een eh, nieuwe single en het gaat erbij om de opvolger van de megahit Made to Love. Een nieuwe single die heet dan All of Me en is afkomstig van een nieuw album Love in the Future... Het album is nog maar enkele weken uit, maar bereikt inmiddels al de top 10 van de Nederlandse albumcharts. Love in the Future werd geproduceerd door Kanye West, Hitboy, Pink en Da Inters. Da Inters kennen we natuurlijk ook van eh, Rihanna. Het nieuwe studioalbum telt ondertussen 16 songs, waaronder dus de nieuwe All of Me. En op het album hoor je ook nog wat eh, gastvokalen voorbij komen. Rick Ross en een duet met Seal. John Legend is inmiddels goed voor meer dan 7 miljoen verkochte albums grootste hit in Nederland, dat is alweer een tijdje terug. Safe Room in uh, eh, 2006 bereikte toen de top 10 en, uh, van de Nederlandse single top 100, zou moet ik het zeggen. En deze week dus nieuw binnen in Europa op nummer 30. John Legend en All of Me. Oh, What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? Antwoord. en haar single Wings. Ondertussen staat ze daarmee drie weken in de lijst. Vorige week nog op 31, deze week op 27. En op 29, vijf plaatsen winst in de derde week. Jessie G, It's My Party. Er zit er één plaat tussen, dat is de plaat op 28. 10 plaatsen verlies in de 14e week voor Avicii en Ello Blank. Wake Me Up. Oude disco muziek, dat kan maar één plaat zijn.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 Baby, I've been, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. river seen a dog James and I, we've cracked the code.